10 uur. moet met het RWS-journaal. PvdA Eerste Kamerlid Klaas de Vries noemt NAVO-chef Rasmussen een ongelofelijke praatjesmaker. Op Radio 4 zei hij dat Rasmussen gewoon gevaarlijk is... met zijn plan om een snelle interventiemacht op te richten... die bijvoorbeeld tegen Rusland in actie kan komen. Volgens de Vries is echt iets militairs doen natuurlijk bloedgevaarlijk. Op de NAVO-top vandaag en morgen in Wales gaat het vooral over Rusland en Oekraïne. De leiders van de 28 NAVO-landen spreken met de Oekraïense president Poroshenko. En verder gaat de vergadering steun toezeggen aan de lidstaten die grenzen aan Rusland... en bezorgd zijn over de expansiedrift van Moskou. Maar in Wales worden ook andere zaken besproken, zoals Afghanistan... en de opmars van de islamitische staat in Irak en Syrië. Een team van internationale experts verzamelt in opdracht van Groot-Brittannië bewijs tegen IS-leden, meldt de BBC. Volgens de experts is de Islamitische Staat een gestructureerde en gedisciplineerde organisatie die zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden, waaronder ontvoeringen, onthoofdingen, kruisigingen en martelingen. Het team doet vooral onderzoek naar de commandanten van IS. Zo'n 320 slachtoffers van Q-koorts eisen een schadevergoeding van de staat. Ze vinden dat de overheid te laat is begonnen met de inenting van melkgeiten die de bacterie overdroegen. Dat gebeurde in 2009, twee jaar na de uitbraak. Daarnaast vinden ze dat de burgers niet goed werden geïnformeerd over de risico's van de bacterie. Het Rode Kruis opent één rekeningnummer voor noodhulp in alle conflictgebieden. De hulporganisatie heeft meer geld nodig om hulp te kunnen bieden in de vele oorlogen die op dit moment woeden. Met het rekeningnummer 6868 moet het geld worden opgehaald. De komende weken vraagt de organisatie in radiospotjes aandacht voor de actie. Het weer volop zon vandaag, maar in het zuiden en zuidoosten wel kans op wat wolkenvelden. Het wordt 22 tot 25 graden. Ook morgen zomers en nog iets warmer, maar in de loop van de dag wel weer kans op een onweersbui. Dit was het NMS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad is de A28 richting Utrecht dicht bij knooppunt Hoevenlaken. Komt er een ongeluk met een motorrijder. Verkeer kan er nog langs via de parallelrijbaan.